Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op heeft enkele uren stilgelegen vanwege een storing in het communicatiesysteem. Een aantal vluchten moest worden afgelast. Binnenkomende vluchten weken uit naar Maastricht, Rotterdam en Duitsland. Door de storing liepen honderden reizigers vertraging op. In een bosgebied bij Emmen is een hunebed zwaar beschadigd. Volgens Staatsbosbeheer hebben vandalen zowel op als onder een deksteen een vuurtje gestookt. De steen van 3 bij 4 meter is daardoor gebarsten en naar beneden gezakt. Of het hunebed wordt gerestaureerd is nog niet bekend. De vermiste Marianne Goosens uit Stramprooi is terecht. Ruim twee weken geleden verdween ze spoorloos tijdens haar vakantie in Zuid-Spanje. Drie wandelaars vonden haar gisteravond in een uitgestrekt natuurpark ten noorden van de badplaats Nerga. Omdat daar geen telefonische dekking was, zijn ze teruggelopen om hulp in te schakelen. Een reddingsteam slaagde er uiteindelijk in om Marianne Goosens rond het middaguur naar het ziekenhuis te brengen. Ze is verzwakt, maar ze kan lopen en ze heeft ook al gesproken met haar familie. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Dit jaar kan iedereen zich inschrijven voor het Nationale Songfestival. Bekende en onbekende muzikanten kunnen hun inzending tot 30 september in een grote reiskoffer stoppen bij het Trosgebouw in Hilversum. Een selectiecommissie maakt in november bekend welke zes artiesten in januari aan de Nederlandse voorronde van het Eurovisie Songfestival mogen meedoen. De Tros organiseert het Nationale Songfestival voor de derde keer. Daarvoor was het evenement in handen van de NOS. Het weer... Vanavond nog een paar buien, later is het droog. Morgen begint met veel zon, maar in de loop van de dag steeds meer stapelwolken. En smiddags vooral in het noorden enkele buien. Tegen de avond kan het ook in het westen hier en daar een bui vallen. Het wordt morgen 20 graden. Aan zee tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.